Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland is een grote Tesla-fabriek weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vorige week kwam de fabriek stil te liggen na een brand in een elektriciteitsmast. De herstelwerkzaamheden zouden nog de hele week duren, maar het werk is nu al afgerond. De brand werd opgeëist door een linksextremistische groep. In de fabriek worden zo'n duizend auto's per dag geproduceerd. Voetbalclub Cambuur krijgt een lening om de bouw van het nieuwe stadion af te ronden. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een bedrag van 6 miljoen euro... dat in 30 jaar terugbetaald moet worden. Zonder de lening kan het nieuwe stadion niet afgebouwd worden. Ook komen plannen voor woningen rondom het stadion in gevaar. De raad heeft volgens Omroep Friesland vooral daarom voor de lening gestemd. Het nieuwe stadion moet volgend voetbalseizoen klaar zijn. In Barneveld zijn ongeveer 100 mensen bijeengekomen op de plek van een motorongeluk waarbij een dode viel. Er zijn bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. De burgemeester zegt dat het ongeluk waarschijnlijk gebeurde tijdens een illegale straatrace. Demissionair premier Rutte heeft scherp afstand genomen van een tweet van PVV-leider Wilders. Die suggereert dat burgemeester Halsema gisteren om politieke redenen niet hard optrad tegen pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam. Volgens Wilders was het een ongekende schande dat de betogers zo dicht bij de ceremonie voor de opening van het Holocaustmuseum konden komen. Rutte neemt het op voor Halsema en zegt dat burgemeesters geen politiek bedrijven als het gaat om het handhaven van de openbare orde. Het weer, vannacht bewolking met regen of motregen. Het is een graad of 6. Morgen blijft het nat, al laat de zon zich in het noordwesten later op de middag wel zien.